de laagste bloedsuikerspiegels ter wereld. Mensen met de hoogste bloedsuiker in de VS, Spanje en Nieuw-Zeeland. Het weer, vanochtend veel bewolking, maar in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen veel zon en op veel plaatsen warmer dan 30 graden.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 Zijn vrijlating komt vijf dagen na de onverwachte vrijlating van de kunstenaar en mensenrechtenactivist Weiwei. Mogelijk is er een verband met het bezoek dat de Chinese premier Wen Jiabao aan Europa brengt. Oud-premier Julia Timoshenko van Oekraïne wordt vervolgd wegens machtsmisbruik. Een energiecontract dat ze als premier gesloten heeft met het Russische bedrijf Gazprom zou de staat Oekraïne 135 miljoen euro hebben gekost. Haar achterban spreekt van een politiek proces waar de huidige president Janukovic achter zit. Twee Israëlische toeristen zijn in Polen gearresteerd omdat ze spullen hebben gestolen uit het concentratiekamp Auschwitz. Bij een controle op het vliegveld bleek dat ze onder andere messen, lepels en scharen hadden meegenomen. De twee Israëliërs, een man van 60 en zijn 57-jarige vrouw, kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. Syrische ordentroepen hebben gisteren op verschillende plaatsen burgers doodgeschoten. Dat meldt een mensenrechtenorganisatie. In Kiswa, ten zuiden van Damascus, werden twee mensen gedood toen een begrafenis uitliep op een betoging tegen president Assad. Drie andere burgers werden gedood in Damascus en in Qusair bij de Libanese grens. Het aantal mensen in de wereld met diabetes is de laatste 30 jaar meer dan verdubbeld. Dat concluderen Britse en Amerikaanse wetenschappers. Ze schatten dat er nu zo'n 350 miljoen mensen suikerziekte hebben. Volgens de onderzoekers hebben inwoners van Nederland, Frankrijk en Oostenrijk de laagste bloedsuikerspiegels ter wereld. De mensen met de hoogste bloedsuikerspiegels wonen in de VS, Spanje en Nieuw-Zeeland. Het weer, vanochtend veel bewolking, maar in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt